Door jou ben ik eenzaam, zijn de nachten zo bang. Ik blijf aan je denken, maar wachten nu zo lang. Kom terug aan mijn zijde, laat me nooit meer alleen. Denk terug aan die tijd Waarom ging je heen? Liet je mij alleen? Wat heb ik misdaan? Dagen van geluk maakte jij toen stuk. Dacht je daar wel aan? Door jou ben ik eenzaam. Zijn de nachten zo bang? Ik blijf aan je denken, maar wachten duurt zo lang. Kom terug aan mijn zijde, laat me nooit meer alleen. Denk terug aan die tijden, toen de zon voor ons ging. Je weet nu al zo lang dat ik naar jou verlang jij bleef mij niet trouw. In het schemerlicht zie ik jouw gezicht, Koud nog steeds van jou. Door jou ben ik eenzaam, zijn de nachten zo bang. Ik blijf aan je denken aan mijn zijde, Laat me nooit meer alleen. Denk terug aan die tijden, toen de zon voor ons scheen. ben ik eenzaam. Zijn de nachten zo bang? Ik blijf aan je denken, maar wachten duurt zo lang. Kom terug aan mijn zijde, laat me nooit meer alleen.